Meijer met het NOS-journaal. De leiders van de coalitiepartijen komen morgen opnieuw bij elkaar... om te praten over de aanvullende asielmaatregelen... die PVV-leider Wilders vorige week presenteerde. Vanavond spraken de leiders een uur met elkaar. Na afloop herhaalde Wilders zijn eisen... en zei dat het geen aangenaam gesprek was... en dat het er niet goed uitziet. Eerder zeiden de fractieleiders van VVD, BBB en NSC... dat er geen reden is om het kabinet te laten vallen. In Nigeria is het dodental na de overstromingen van vorige week opgelopen naar meer dan 200. Nog zeker 500 mensen worden vermist. Volgens de BBC zijn de reddingsacties gestaakt... omdat de autoriteiten er niet vanuit gaan dat er nog iemand te leven is. Vorige week donderdag werd de stad Mokwa in het westen van Nigeria getroffen door urenlange regenbuien. De gemeente Rotterdam gaat door met het inzetten van boa's tegen seksuele straatintimidatie. De proef van een jaar loopt volgende maand af, maar de gemeenteraad plakt er nog een jaar aan vast en breidt de ploeg van handhavers uit. Sinds 1 juli vorig jaar is grensoverschrijdend gedrag op straat strafbaar. Het is sindsdien slechts één keer gelukt om een verdachte voor de rechter te krijgen. Yves Berendsen heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn nummer Terug in de Tijd was vorig jaar het meest gedraaide nummer in Nederland. Het meest succesvolle Nederlandse nummer internationaal was Alibi van Sef Dalisa. De prijzen werden afgelopen avond uitgereikt in het Internationaal Theater Amsterdam. Eerder werd al bekend dat Martin Garrix de Gouden Harp kreeg. De Lifetime Achievement Award ging naar Jacqueline Govaert. En Boudewijn de Groot ontving de Lennart Nijgprijs. prijs het weer, vannacht is het helder.